begin altijd met de voorbeelden, al-amthila. Jullie hebben van mij die voorbeelden gekregen. Jullie kunnen meelezen. En voor degenen die de boeken hebben, bladzijde 21. 1. شد التلميذ الحبل 2. طوت البنت الثوب 3. أكل الذئب الخروف فير يربح السابق جائزة يربح السابق جائزة فايف يصيد الثعلب دجاجة زس يبيع القصاب اللحم Dat zijn de voorbeelden. Zes voorbeelden. Nog een keer. Shaddat tilmidul طوت البنت الثوب أكل الذئب الخروف يربح السابق جائزة يصيد الثعلب دجاجة يبيع القصاب اللحم Even nu naar كل جملة من الجمل السابقة مركبة من فعل واحد ومن اسمين Nou, voordat ik even ga uitleggen, laat ik eerst eventjes de vertaling geven van de woorden, of van die zinnen wat ze betekenen. Shadda tilmidu al-habla. Shadda, dat is vastknopen, knoop maken. At-tilmidu, dat weten jullie, de leerling. Al-habla, dat is الطاو ده الطاو بشد التلميذ الحبلة دليلين آه، هيفت ان طاو ده الطاو فاست خكنوبت طوت البنت الثوبة طوت فاون فاو البنت اتماشي الثوبة آه، دكليره طوت Bintu Thawba het meisje vouwde de kleren. Akala zi'bu al-kharufa. Akala is at. Al-zi'bu het vos. Of de vos. Het vos. Al-kharufa. De schaap. Dus vos, at, de schaap. Als er eh, ja, opmerkingen zijn, dan kunnen jullie dat via privé of zo... Eh, sturen. Yerbahu sabiqu jaizatan. Yerbahu is wint. As-sabiqu is degene die meedoet aan een wedstrijd. Jaizatan. Een prijs. Dus yerbahu sabiqu jaizatan. De deelnemer aan een wedstrijd wint een prijs. De Vos, bij Barkelavik. de vos. De vos at uh, de schaap. يصيد الثعلب دجاجة يصيد is het schaap. Oké. Okay. De vos at het schaap. Jazakallah khair. يصيد الثعلب دجاجة de vos Oh, nee, nu is het salab. Salab is, eh, eh, nee, wat zeg ik nou? Eh, salab, zibu is de wolf. Salabu is de vos en het zibu is de wolf. Ik had het door elkaar. Een zib is de wolf en het salabu is de vos. Dus je ziet ziet het salabu dajajatan. Yasidu is uh, jaagt. vangt. Het thalabu is de vos en dajajatan is de kip. Dus uh, de kip of de, de vos. <laughs> Ik had <laughs> uh, de vos vangt de kip. Of een kip. De jajatan is een kip. الدجاجة is de kip. يبيع القصاب اللحم Jabi'u is verkoopt. Al-Qassabu, dat is een ander woord voor Al-Jazzaru. En dat betekent de slager. Al-Lahma is het vlees. Dus de slager verkoopt het vlees. Jabi'u al-Qassabu al-Lahma. Nu gaan we naar uitleggen. كل جملة من الجمل السابقة مركبة من فعل واحد ومن اسمين. Dus als we kijken naar deze voorbeelden, dan zien we dat, er, dat ze bestaan uit een fi'al en twee isma. Twee ism. We hebben een fi'al erin en twee keer ism. Die bestaan uit drie woorden. Het eerste woord is een fi'al, het tweede woord is een ism en het derde woord is een ism. الاسم الأول هو الذي سميناه فاعلا لأن الفعل صدر عنه het eerste ism de eerste ism die komt in deze zinnen dat is een fa'il die we in de vorige les hebben gezien want hij komt na een fi'al en hij is degene die de handeling verricht. Kijk maar naar bijvoorbeeld Shaddat tilmidul habla. de leerling eh, maakt een, of eh, knoopt een paal vast. Dus, de eerste ism is een faal. وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى رأينا أن الاسم الثاني في كل مثال هو الحبل الثوب الخروف Dus de eerste ism, de tweede ism in de drie eerste voorbeelden, dat is al-habla, al-thawba, al-kharufa. Dat is de tweede ism in deze zin. وهو الذي وقع الفعل عليه wat is er aan de hand hier met deze laatste woorden tweede ism in deze zinnen namelijk de handeling is verricht op hen dus ze zijn niet degene die de handeling hebben verricht maar de handeling is op hen zelf verricht فالفعل وهو الشد الذي حصل من التلميذ وقع على الحبل على الحبل وقع على الحبل dus het vatknopen die gedaan is door de leerling is gebeurd op de taal. Dus de handeling is verricht op de taal. والطي الذي فعلته البنت وقع على الثوب In het tweede voorbeeld, het vouwen die verricht is door het meisje, is verricht op de kleren. والأكل الذي صدر من الذئب وقع على الخروف en het eten dat verricht is door de wolf, is verricht op de schaap. Namelijk de schaap, of het schaap is gegeten door de wolf. De wolf heeft het gedaan, heeft de handeling verricht. En op wie is dat verricht? Dat is verricht op het schaap. فالتلميذ والبنت والذئب كل واحد من هذه فاعل dus het tilmiz, de leerling en het meisje en de wolf dat zijn in deze voorbeelden fa'il. Degene die de handeling hebben verricht. En al-hablu wal-thawbu wal-kharufu. كل واحد من هذه وقع عليه الفعل ويسمى مفعولا به en الحبل de taal en het thawb de kleren en het schaap, al-garoef dat zijn asma waarop de handeling is verricht en daarom worden ze maf'ul bihi genoemd. In het Nederlands leidend voorwerp. Maf'ul bih Dat zijn dus, uh, dat is een ism waarop een handeling is verricht. وكذلك يقال في بقية الأمثلة en hetzelfde uitleg geldt voor de overige voorbeelden. Nu even een opmerking. وإذا تأملنا أواخر الأسماء التي تدل على المفعول به وجدناها منصوبة En we zien, als we goed kijken naar de laatste letters van deze mef'ul bihi in deze voorbeelden, dan zien we dat al die mef'ul bihi mansoob zijn. Ze hebben een fetha aan het eind. Kijk maar. Al-habla. Al-thawba. Al-kharufa. جائزة دجاجة اللحمة dus hier, wat leren we hier? Uh, stelregel. Al-qa'idatu al-thamina. De achtste stelregel die we tot nu toe hebben gehad. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun Wat is maf'ul bihi? Dat is een ism die mansoob is, waarop de handeling van een fa'il is verricht. Dus het fa'il is degene die de handeling verricht. En maf'ul bihi is degene waarop die handeling wordt verricht. Ik hoop dat het inshallah ta'ala duidelijk is. Dus twee dingen moet je goed onthouden. Wat is maf'ul bihi? Dat is in ieder geval een ism. Waarop een handeling is verricht. Dat is één. En twee, hij moet mansoob zijn. Mansoob betekent dat hij die fetha krijgt. Dus je zegt niet, shadda at-tilmida al-hablu. Dat is fout. Je moet zeggen, shadda at-tilmidu al-habla. En om terug te komen op de i'raab, zoals ik uh, straks zei, al-i'raab, jullie weten nu wat al-i'raab is. Als ik al-i'raab ga doen van shadda التلميذ الحبل dan zeg ik شد فعل ماضي التلميذ فاعل مرفوع بالضمة الحبل is مفعول به منصوب Mansoob betekent eh, dat hij die fetha krijgt aan het eind. Letterlijk, zoals ik vorige keer heb gezegd, Marvoa betekent opgeheven. Opgeheven, dat betekent Marvoa. Het komt van het woord, van het werkwoord rafa'a. Rafa'a betekent opheven, opheffen. En wat betekent mansoob? Letterlijk betekent mansoob overeen, overeind staan. Dat hij staat. Nasaba betekent Nasaba al-waladu al-khashada als een kind een, een stok, zeg maar, eh, staand houdt. Staande houdt. Dat is Nasaba. Maar wat betekent hier in een nahu, in de grammatica? Maar voor betekent dat hij die damma krijgt aan het eind. En mansub betekent dat eh, het woord een fetha krijgt aan het eind. En dus fi'al Mobara is, of uh, dat is een regel, is altijd mansoob. En dat is de les van vandaag. Ik geef nu eventjes de gelegenheid als er vragen zijn over deze les. Dus als er vragen zijn, dan kunnen ze nu gesteld worden. Wie een vraag heeft, mag, eh, mag een, eh, de hand op, uh, opsteken. Zuster Om Daoud. dat. U mag een vraag stellen, zuster Omdoud. Wilt u de achtste stelregel nog een keer herhalen in het Nederlands? Barakallahu inshallah. In het Arabisch is het dus المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. In het Nederlands ongeveer hè, de betekenis hiervan. المفعول به المفعول به dus even kijken zoiets zal het dan zijn maf'ul. Dit, al-maf'ul. Dit is een ism in eerste instantie. Het is dus een ism, geen fi'al en ook geen harf. Het is een ism die mansoob is. Mansoob is. Mansoob. Al-maf'ul de is een ism die mansoob is, waarop de handeling van al-fa'il is verricht. Ik hoop dat het goed Nederlands is. Een voorbeeld is een ism die mansoob is, waarop de handeling van al-fa'il verricht is. Als het maar duidelijk is. Ik weet niet of dit goed Nederlands is, maar ik hoop dat het duidelijk is. Als het niet duidelijk is, dan mogen jullie eh, het vragen. Want het gaat erom dat jullie het begrijpen. Is het duidelijk, zuster Omdoud? Barakallah. Broeder Hussein, u mag je vraag stellen. U mag ook spreken. Als je dat wil. Wafiki barakallahu ta'ala. Is het te vergelijken met een persoonsvorm? Nee. Het is te vergelijken met leidend voorwerp. Je zegt bijvoorbeeld... Uh, Mohammed leest het boek. Mohammed leest het boek. Het boek is leidend voorwerp. Dacht ik. Leidend voorwerp. Dat is degene waarop de handeling is verricht. Het lezen is, het, is de handeling. En degene die de handeling heeft verricht, dat is Mohammed. En waarop is de handeling verricht? Op het, op het boek. Dus Qara'a Muhammadun al-Kitaba. Qara'a is fi'al madi. Muhammadun fi'al الفاعل مرفوع الكتابة اسم مفعول به وفيك بارك نخندر فراغة Nou, masha Allah, ik denk dat het... duidelijk is voor iedereen, hoop ik. Daarom zijn er geen vragen. Hoe zit het eigenlijk met de boeken? Heeft iedereen inmiddels zijn, zijn of haar boek? Degene die het boek hebben, kunnen even hun hand opsteken om een idee te krijgen hoeveel mensen boeken hebben. Mashallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de rest nog niet. طيب الحمد لله als er geen vragen meer zijn. Als er geen vragen meer zijn. Dan ga ik eventjes eh, door de oefeningen heen gaan. Om voorbeelden van te nemen, van die voorbeelden. En dan kunnen jullie of van die oefeningen. En dan kunnen jullie eh, later deze week die oefeningen maken als huiswerk. En die ga ik jullie inshallah ook opsturen. Dan gaan we beginnen met oefening nummer 1. Daar staat, istaghrij al-maf'ool dihi min al-jumal atiyati Dus bladzijde 21. Istaghrij al-maf'ool bihi min al-jumal al-atiyati. Dat wil zeggen, haal al-maf'ool bih uit de volgende zinnen. De eerste zin, mazzaqa al-ghulamu al-waraqa. مزق الغلام الورقة Mezzaka betekent verscheurde. Al-Ghulam is het kind of de jongen. Al-Waraka is de vel of het vel. Ik haal altijd die de en het door elkaar. Al-Warak, het vel. Het velletje. Als ik het verklein, dan is het altijd goed. Het velletje. Mazzak al-Ghulamu al-Waraka. Het kind verscheurde het velletje. Wie haalt al-maf'ool bihi uit deze zin? al مزق al waraqa. Ik wil graag ook anderen die nog, tot nu toe nog niet hebben meegedaan om antwoord te geven. مزق الغلام الورقة مزق verscheurde Al-gulamu de jongen. Al-waraka het velletje. Nog een andere, En andere. Jullie zijn hopelijk met ons, hè? niet ergens anders mee bezig. zuster, Munia, broeder Abu Ibrahim, je hebt straks een antwoord gegeven, toch of niet? heb je straks een antwoord gegeven? Ik dacht het wel, of was het iemand anders? Nee, wat ik Oké, okay, nu mag jij antwoord geven. al gulamu al الورقة Wat is al المفعول bih in deze zin? Al ما mashallah. heel goed. Maar ورقة is مفعول به أحسن. بارك fik. Volgende. حلبت الفتاة البقرة حلبت الفتاة البقرة حلب حلبت بتكنت آه، زي ملكت الفتاة هتمايش البقرة دكو دوست مايش ملكت دكو هام مفعول به اوت ديز زين حلبت الفتاة البقرة ايش كيك جستر منيا بنت طيب تفضل ما شاء الله يا الخوت البقرة البقرة اف مفعول به يا الخوت هيل الخوت أيقظ الرعد النائمة أيقظ الرعد النائمة أيقظ betekent maakte wakker الرعد dat is de donder of het donder en naima is de slapende. De slapende. Iemand die sliept. Of die slaapt. أيقظ الرعد النائمة de, de donder maakte de slapende wakker. Haal een mef'ul bihi uit deze zin. Broeder Najim, faddal. أيقظ en naima. أيقظ is mevrouw به أيقظ betekent uh, maakte wakker Dat is fi'al, dat is de, het werkwoord zelf. Dat is de handeling waar het over gaat hier. En mef'ul bihi is degene, is de ism waarop die handeling is verricht. Ayqawa is zelf een fi'al. En mef'ul bihi hebben we gezien in de regel, in de stelregel, dat is een ism in eerste instantie. Het is een ism. Dus als je een fi'al tegenkomt, dan kan het nooit een maf'ul zijn. Het moet eerst een ism zijn. Dus ayqawa kan nooit een maf'ul zijn, omdat hij zelf een fi'al is. Een werkwoord. Ayqawa betekent maakte wakker. En aradu is donder. En een naima is de slapende. Dus wat is hier de bihi? Waarop is die handeling verricht? De handeling van wakker maken. Een naima, heel goed. Een naima is degene die slaapt. En Arad, raad, dat is degene die de handeling van wakker maken heeft verricht. En op wie heeft hij dat verricht? De slapende. De slapende heeft dus als het ware de klappen gekregen. Zo moet je het zien. Heeft, eh, heeft het op zijn kop gekregen. Ja, soms is het in goede zin en soms is het in slechte zin. Tayyip. Ibn Mas'ud. Mag jij de andere doen? Akela, al-himaru الفول أكل الحمار الفول أكل is at الحمار is ezel, de ezel en الفول is de bonen dus de ezel at bonen waar is hier مفعول به waar is hier مفعول به ik heb net rode punt weghaal. Al-Fula, heel goed. De bonen. Ik denk dat het duidelijk is geworden. En de rest mogen jullie als huiswerk maken. Uh, even kijken. Uh, is er nou iets wat ik nog verder wil doen. Nou, de rest van deze oefeningen mogen jullie als huiswerk maken. Maar nu wil ik dat jullie zelf voorbeelden geven. Geef een voorbeeld waarin een fi'al voorkomt, een fa'il en een maf'ul bih. Geef een voorbeeld met fi'al فاعل en مفعول به broeder Abu Yusuf wil je dat proberen een zin maken met fi'al erin فاعل en مفعول به zelf een zin verzinnen تفضل أبو يوسف الزين maken met فعل فاعل المفعول به Muslima 1. Salam, kunt u alsjeblieft wat harder praten? Inshallah, ik zal mijn best doen. nou, eens <clears throat> even kijken of ik hier ergens kan schuiven. Nee, het staat op maximum. طيب, ik zal mijn best doen om harder te praten. أكل الأستاذ الخبزة هي خد أكل الأستاذ الخبزة ذلي الإعراب دون أبو يوسف فن ديززين أكل أط الأستاذ الدوسنت الخبزة البروت ستوكي بروت ذلي الإعراب دون أكل فعل ماضي هي الخبز الأستاذ ضبط الأعراب فالأستاذ فاعل مرفوع heel goed فاعل مرفوع الأستاذ heel goed dus je أكل الأستاذ إن يزيخت نت أكل الأستاذة أو أكل الأستاذي waarom? omdat hij فاعل مرفوع فاعل صلت مرفوع أن الخبزة يسد الخبزة في الخبزة في الخبزة الخبزة omdat مفعول به منصوب الخبزة heel goed broeder Isa طيب آه... even uh, Abu Yusuf heeft zijn zin gehad. Broeder Karim, je mag nu je zin geven. Broeder Karim, even het Samuel Tsasbeen. Daraba Mohammedun Ahmeda. Daraba Mohammedun Ahmeda. Heel goed. Daraba is dus fi'al madi. محمد is فاعل مرفوع en أحمد is مفعول bihi. Heel goed. Broeder Abu Ibrahim, je mag je zin geven. En de anderen mogen hun zin gereed houden, zodat ze alleen maar op enter drukken. Uh, Abu Ibrahim zegt, كتب محمد كتابا هيوخوت كتب محمد كتابا nou آه، نعم، ضرب محمد أحمدا آه، vertalen آه، محمد سلوخ احمد ان كتب محمد كتابا محمد شخريف een boek كتب فاعل Madi, heel goed. doen. is ismun voor? Nee. Ismun is het wel. Maar dat is niet de Arab daarvan. Ism, dat is waar, dat klopt, hij is ism. Maar als ik zeg, doe eens Arab daarvan, dan moet je niet zeggen ism marvoor. Maar je moet iets anders. Wat was het ook weer? doen. Het is inderdaad een ism. Als ik vraag wat voor woord is het, dan is het antwoord het is een ism. Maar ik vraag nu wat is Arab van van Mohammed. Eventjes nadenken. Degene die het schrijven deed. Hoe wordt hij genoemd ook weer? Die de handeling verricht. Mohammedun is hier degene die geschreven heeft. heeft. MashaAllah, fa'il, naam. Fa'il, en als je fa'il zegt, dan zeg je ook automatisch maar voor. Want een fa'il kan nooit mansoob zijn. Of majroor. Hij is altijd voor. Dat is een regel. En dan kitaben كتابا مفعول به يا هو اسم مفعول به التايت dan zeg je automatisch مفعول به انتون كتابا اسم مفعول به تابع خفذر مفعول به هو اسم مفعول به التايت is مرفوع is مفعول به التايت مرفوع of wat منصوب احسنت منصوب بارك الله فيك يا أخي آه، أبو إبراهيم اتخذيست جزاك الله خير نو وفيك بارك نجيم آه، بدو نجيم تفضل يعيش السمك في الماء في الماء يعيش السمك في الماء هاجخت مفعول به إس الماء كيك آه، نعم. آه، يعيش إس هاي ليفت ده إس هاندلين دي فريخت وورد يعيش هاي ليفت ده إس فعل فور فعل إس توك فير ده إتشايت فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر يعيش يعيش is فعل ماضي فعل مضارع وفعل أمر مضارع أحسنت يعيش is فعل مضارع السمك فاتيست السمك wat is الإعراب daarvan dat is من inderdaad als ik vraag wat voor woord is het Dan heb je keuze tussen ism, fi'al of harf. Maar als ik zeg, wat is de i'raab daarvan? Dan moet je een, ander antwoord geven. as Wat is de i'raab daarvan? as is hier degene die leeft. Dus degene die de handeling verricht. En hoe noem je degene die ahsant sa'il? Sa'il, voor? En dan komt filma'i. Kijk, filma'i zijn het eigenlijk twee woorden. Je hebt fi, harf, en al-ma'i, het water, een isem. Hier kun je niet spreken van mevrouw bihi. Als je verder gaat denken, dan misschien wel. Dan is het een voorbij. Maar voor nu, voor ons voor nu, eh, is dat nog steeds niet het geval. Het is geen mefol bihi. is iets waarop een bepaalde handeling wordt verricht. En hier is het ook goed om erop te wijzen dat er sommige werkwoorden een maf'ul moeten hebben en sommige werkwoorden hoeven geen maf'ul te hebben. Kijk, een, een, een fi'al, een werkwoord, moet altijd een fa'al hebben. Degene die de handeling verricht. Als je zegt akela, daar moet iemand zijn die gegeten heeft. Ja? Eh, maar maf'ul bihi hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Niet ieder fi'al hoeft een maf'ul bihi te krijgen, te hebben in een zin. Als je zegt bijvoorbeeld, laat ik me een beetje denken, laat ik het even denken. Als je zegt, آه. نام محمد نام محمد محمد سليب غير هو في خير مفعول به به تتهدى محمد سليب يا يوفنيت ديت Eh, om iemand eh, nog erbij te hebben of iets anders erbij te hebben, zodat die handeling op wordt verricht. Zoals bijvoorbeeld daraba, hè, slaan. Als je zegt daraba doen, ja, dan moet er iets zijn of iemand anders zijn waarop dat slaan is verricht. Daraba doen dan bijvoorbeeld. Mohammed sloeg Ahmed. Dus de handeling moet op iemand anders verricht zijn. Maar neem, ja, hij sliep. Punt. Er hoeft niet een ander ism te zijn die mevrouw die uh, moet, als mevrouw bihi moet eh, fungeren in deze zin. Dat hoeft niet. Dus deze uh, fi'al, hoeft geen maf'ul bihi te krijgen. Al-firas bed, ja, maar goed. Maar dan is het op al-firas. Niet, eh, niet als leidend voorwerp. In het Nederlands zou je zeggen, de Mohammed sliep op het bed. Maar het is niet eh, sliep het bed bijvoorbeeld. Je moet een voorzetsel gebruiken. Het is geen leidend voorwerp. Het is niet iets waarop de handeling is verricht in de zin van eh, in de zin van dat die, eh, dat woord altijd nodig moet zijn. Zoals bijvoorbeeld in het geval van uh, qara'a. قرأ Mohammed al-kitaba. Mohammed las een boek. Dus het lezen is verricht op een, op een iets, namelijk het boek. En het boek is hier dus uh, uh, Oké, okay, dan moet har zar ervoor. Naam, ala, inderdaad. Dus er moet een harf ervoor. Uh, Nama Mohammedun ala al-firashi. Mohammed sliep op het bed. Maar dan is het geen mevrouw want we hebben gezien dat mevrouw man moet zijn. Eh, in het Arabisch heette al-af'al, dus de fa'il die een mevrouw nodig heeft, heeft die, heet uh, muta'addi. Muta'addi heet het. Even kijken of ik het kan schrijven. Muta'adi. Een fa'il die altijd een maf'ul bihi nodig heeft, die heet muta'addi. En een fa'il die geen maf'ul bihi nodig heeft, die heet lazim. Even opschrijven. Lazim. زين دوش يهبت فاعل فعل متعدي انفعل لازم اسم فعل متعدي فعل متعدي فاتيسن فعل دي المفعول به نودخ هيفت ان لازم فاتيس فعل لازم فاتيسن فعل دي خين مفعول به نودخ هيفت Even kijken. Eh, waarom hebben we dat allemaal gezegd? Dat is naar aanleiding van wat de Najim heeft gezegd. Ya'ishu as-samaku fi al-ma'i. Dus Ya'ishu as-samak. Kijk, leven, daarvoor heb je geen maf'ul nodig. Dus Ya'ish is fi'al lazim. Ya'ishu is samak voldoende. يعيش السمك. De uh, vis leeft. Is voldoende. Hij heeft nog geen maf'ul bihi te hebben. Maar als je zegt Qara'a Mohammedun, ja, dan verwacht je toch nog iets wat hij gelezen heeft. Qara'a Mohammedun, al-Qur'ana bijvoorbeeld. Qara'a Mohammedun, al-Kitaba. enzovoort. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en niet ingewikkelder is geworden. Broeder Najim, nou een beetje duidelijk? Dan mag broeder Abdullah een zin geven. met fi'al, fa'il en maf'ul bih. Denk aan de Koran. Er zijn heel veel versen in de Koran, heel veel ayas, die be bevatten fi'al, fa'il en maf'ul bih. Akela, al-waladu, al-fakihata. Heel goed. Akela, fi'al maadi. الولد فاعل مرفوع يرخوت الفاكهة مفعول به منصوب أحسنت Alleen bij الفاكهة je niet المفعول به منصوب maar je zegt مفعول به zonder L مفعول به منصوب heel goed broeder Abdullah Ahsend broeder Kloppie je mag je zin geven وفيك بارك الله جزاك الله خير broeder Kloppie je mag je zin geven سرق علي دراجة سرق <laughs> علي دراجة هي الخيزي سرق عبد الله أكل الولد فاكهة ديون أط دفرات سرق ستيل is nou in, het, in het verleden. Saraka, stelen. Uh, eh, steelde? Nee. Weet je wat? Iemand die het weet, die mag eventjes uh, een privébericht sturen. Whisper, stal. Oké, heel goed. Stal. Uh, eh, Saraka, stal. Dus uh, Aliyun, Ali دراجة een fiets. Dus سرق فعل ماضي heel سرق فعل ماضي علي علي is المخفير خان فعل مرفوع منيت فعل فاعل ها فاعل مرفوع علي is degene دي de handeling verrichtte dus het is فاعل ik weet ik weet dat je dat فاعل مرفوع احسنت ان دراجة dat is درجة is dat is الإعراب van درجة مفعول به منصوب ook hier hoef je geen L te zeggen gewoon مفعول به منصوب zonder L مفعول به منصوب بارك الله فيك أخي متصل يا مخي زين زخة تفضل فاعل مرفوع الأرض مفعول به Sorry, broeder Metzel. Ik had de rode punt niet weggehaald, dus ik heb niet alles gehoord wat je zei. nog een andere poging. تفضل. يحرث الفلاح الأرض. يحرث فعل المضارع الفلاح فاعل مرفوع الأرض مفعول به منصوب أحسن تبارك الله فيك كيف geen opmerkingen. Het is يحرث الفلاح الأرض يحرث فعل مضارع الفلاح فاعل مرفوع الأرض مفعول به منصوب أخذ إبراهيم تفضل إبراهيم Je mag je zin zeggen. Ik heb toch de rode punt weggehaald, of niet? Nou, weet je wat? Ik ga gewoon overal weghalen. Eh, remove all max. Nee. Hoe krijg je nou die? Ja, oké. Okay. Broeders, Karim, ben je met ons? Daraba. الله مثلا ما شاء الله أحسنت ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا Allah gaf een voorbeeld. Allah gaf een voorbeeld. Hoe doe je Arab hier? Eventjes hierop letten. Daraba fi'al madi. En Allahu om een beetje goed om te gaan met al met de laf, met het woord van Allah subhanahu wa ta'ala, zeggen we Allahu lafdul jalalah. Lafdul al-jalalah fa'il marfoor. Zo zeggen we. We zeggen niet gelijk fa'il marfoor, maar we zeggen Allahu لفظ الجلالة فاعل مرفوع يا انضم مثلا لفظ الجلالة فاعل مرفوع أحسنت مثلا مثلا مفعول به المفعول به is altijd hoe is مفعول به altijd منصوب أحسنت بارك الله فيك heel goed uh, zijn er nog mensen die andere voorbeelden willen geven of zijn er vragen over deze les of voorgaande lessen. Nou, vandaag zijn we ietsje later begonnen. Ik dacht om kwart voor negen of zo. Vanwege Salat Luisje. Eh, volgende week zal dat probleem inshallah er niet zijn, omdat uh, eh, al aisha eh, rond 8 uur zal zijn. De klok wordt verzet. dus volgende keer inshallah om dezelfde tijd beginnen. Is het zo, 9 uur? Nee, volgens mij is het rond 8 uur. En dan de klok wordt verzet, wordt, het gaat vooruit. Wordt je vooruit. Dus dan wordt het, hè, tien uur. Ja, dan wordt het tien uur. Is het zo? Maghrib rond 8 uur, oké. Ja, ja, ja, natuurlijk, ja. Cent, <laughs> waar ik Uh, ah, 8 uur. Dus we beginnen, we zullen beginnen inshallah eh, om half negen. Om half negen zullen we inshallah ta'ala beginnen. En als het tijd is voor Laisha, dan stoppen we even. En dan komen we terug naar al Ik wil alleen zeggen dat ik dus ergens anders ben eh, dan ben ik inshallah ta'ala in Marokko. En dan is voor mij de tijd anders dan jullie. Dus we zien wel inshallah ta'ala hoe dat zal lopen. En ik hoop dat de verbinding daar ook goed is. En uh, inshallah komt het goed. Ehm, goed, als er geen vragen meer zijn, dan... Eh, zal ik het hierbij laten. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يعني اللي كريخن إن شاء الله تعالى اتهاش فيك تغستيرت وجزاكم الله تعالى